Mark Hokker met het NOS-journaal. Gerookte zalm bij supermarktketen Jumbo is al zeker sinds januari niet betrouwbaar. De Consumentenbond ontdekte toen bij Jumbo drie soorten zalm... die zoveel bacteriën bevatten dat ze al ruim voor de uiterste houdbaarheidsdatum bedorven waren. Jumbo haalde op 11 en 20 februari gerookte zalm uit de schappen... vanwege besmetting met listeria-bacteriën. Staatssecretaris Van Rijn maakt zich zorgen over de wachtlijsten voor mishandelde kinderen. Volgens de inspecties zijn er wachtlijsten ontstaan bij meer dan de helft van de organisaties die kinderen opvangen. Kinderen die onmiddellijk hulp nodig hebben worden wel direct geholpen. De overige kinderen zouden op wachtlijsten terechtkomen. Van Rijn wil daar meer zicht op krijgen. President Poetin creëert met opzet een vluchtelingencrisis om Europa in moeilijkheden te brengen. Dat zegt de opperbevelhebber van de NAVO. Rusland en Syrië bombarderen volgens hem burgerdoelen om paniek te veroorzaken, zodat mensen vluchten. Daarmee zetten ze de vluchtelingen in als wapen tegen Europa. Volgens de Amerikaanse generaal verspreidt islamitische staat zich als een kanker onder vluchtelingen die vervolgens Europa binnenkomen. De directeur betaald voetbal van de KNVB acht de kans dat FC Twente volgend seizoen nog in het betaald voetbal speelt klein. Dat zegt hij naar aanleiding van een hard rapport over de club. Daarin staat dat de voetbalbond door Twente jarenlang bewust op het verkeerde been is gezet. Vanmiddag werd bekend dat vrijwel de hele top van de club opstapt. Volgens KNVB-directeur Van Oostveen heb je Houdini en Hans Klok tegelijkertijd nodig om hieruit te komen. De licentie van FC Twente is al onder voorwaarden ingetrokken. De club heeft grote financiële problemen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Soms met hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of acht. Vannacht vooral in de oostelijke helft regen. In het oosten en zuidoosten mogelijk natte sneeuw. Morgenochtend trekt de regen weg en wordt het vrijwel droog bij opnieuw een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Het is een vrij pittige avondspits. In het hele land staat 180 kilometer file. Ik noem de files van 5 kilometer of langer in de Randstad. Die staan onder meer op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Everdingen 8 kilometer. Op de A4 richting Den Haag 13 kilometer tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude. En verderop nog eens een keertje bij Den Haag-Zuid 7 kilometer. Op de A9 richting Alkmaar staat door een ongeluk tussen Aalsmeer en Afrit Haarlem-Zuid 8 kilometer. Er is één reis ook dicht. Langs de file op de A12 richting Den Haag. Tussen Woerden en Knoop Gouwen 12 kilometer aan ongeluk. Bij Knoop Gouwen zijn van de vijf rijstokken er zijn er drie dicht. Het verkeer kan daar het beste omrijden via Bodegraven Leiden over de N11. Op de A13 richting Rotterdam 7 kilometer tussen Delft-Zuid en Knopend Klein Kleinpolderplein. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht-West 6 kilometer. En verderop richting Nijmegen bij Tiel 9 kilometer. En op de rijbaan richting Rotterdam daar staat 7 kilometer tussen Gorkum en Papendrecht. A16 richting Breda tussen Knoopend Ridderkerk en Klaverpolder 12 kilometer. Op de A20 richting Gouda bij Moordrecht 6.